Het feestje vond plaats midden in de strenge lockdown. Maar dit is niet het enige schandaal dat speelt, zegt correspondent Fleur Launsbach. Eh, maar hij heeft nu drie kwesties aan zijn broek hangen. Eén is eh, over het wel of niet aangeven van donaties voor een privé tweede is of hij nou wel of niet betrokken was bij die kerstfeestjes. En dan heeft hij ook nog een derde eh, kwestie. Dat is dus die onrust binnen zijn eigen partij. Omdat een groot deel van, van de conservatieven... die zijn niet blij met die nieuwe covid-regels die hij heeft aangekondigd. Dus drie kwesties. En ja, we gaan dus deze week zien of hij zich hieruit gaat redden. In Schiedam in Zuid-Holland is vanochtend een groot illegaal feest afgebroken door de politie. Honderden feestgangers kwamen vannacht samen in een gekraakt bedrijfspand. Hoewel de politie vannacht al van het feest afwist, wordt de boel nu pas schoongeveegd. Vannacht waren er niet genoeg agenten om het feest veilig te ontruimen, zei een politiewoordvoerder tegen Omroep Rijnmond. Vanmiddag komt een deel van het demissionaire kabinet weer samen om te praten over de verlenging van de avondlockdown. Gisteren bleek dat het OMT het nog geen tijd vindt voor versoepelingen, maar ook geen verdere beperkingen wil. Dinsdag is er weer een persconferentie. En de spanning bij Max Verstappen-fans loopt langzaam op. Over een uurtje begint de allesbeslissende race om het wereldkampioenschap Formule 1 in Abu Dhabi. Zanger Gordon woont daar en zag vanmorgen dat de sfeer al goed in zat op het circuit. Bij onze grote held. <laughs> oh, wat een fantastische sfeer hier. Geweldig. En ehm, nou ja, goed, we gaan natuurlijk hopen dat hij het eh, naar huis brengt. De Rus Nikita Mazepin gaat om twee uur niet van start. Hij is positief getest op corona. Het weer, het is een grijze dag met regen. Het wordt zo'n 11 graden. Ook de komende dagen blijft het grijs en zacht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Badhoevedorp.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 Rudy the red-nosed reindeer, you'll go down in history. one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, met your nose so bright, won't you guide mine sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudy the red-beaked reindeer, you'll go down in history.